Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Beest in Gelderland is een grote brand uitgebroken op een industrieterrein. In de omgeving zijn grote zwarte rookwolken te zien. Vanwege de rookoverlast is in de omgeving een NL-alert verstuurd... met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Ook is de snelweg A2 afgesloten in beide richtingen... ongeveer tussen Culemborg en Geldermalsen. Het is niet duidelijk in wat voor bedrijf de brand woedt. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt om het vuur in Beest te bestrijden. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman is in Parijs voor een diner met president Macron. Het bezoek wordt als omstreden gezien omdat hij jarenlang niet welkom was. Veel landen houden Mohammed bin Salman verantwoordelijk voor de dood op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Maar door de angst voor energietekorten praten veel landen nu toch weer met de Saoedische kroonprins. Twee weken geleden ging de Amerikaanse president Biden ook bij hem op bezoek. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemt de bedreiging aan het adres van Kamerlid Caroline van der Plas een aantasting van de rechtsstaat. De voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging kondigde aan dat ze tijdelijk niet meer in de media optreedt vanwege bedreigingen. Bergkamp noemde dat in het radioprogramma Dit is de Dag onacceptabel. Feyenoord heeft Quinten Timber overgenomen van FC Utrecht voor naar verluid 8,5 miljoen euro. De 21-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2026 getekend. Nooit eerder gaven de Rotterdammers zo'n groot bedrag uit aan een speler. Voor Timber betekent de transfer een terugkeer naar Feyenoord. Van 2008 tot 2014 speelde hij in de jeugd bij de Rotterdamse club. Het weer. Vannacht kan het licht regenen. Kouder dan 14 graden wordt het niet. Morgen wolken en zon door elkaar.